Jobboot met het NOS-journaal. Syrische rebellen zijn aanval hebben geopend op twee militaire vliegvelden. Op een luchtmachtbasis in de buurt van Aleppo in het noorden van Syrië zouden zij gevechtstoestellen hebben vernietigd. Bij een aanval op een vliegveld in het oosten zijn luchtafweerraketten buitgemaakt, zeggen de rebellen. Op internet zijn beelden te zien die volgens de activisten van de aanvallen zijn gemaakt. Uit vraag zou het regeringsleger een plaats aan de grens met Irak onder vuur hebben genomen, waar ongeveer 60.000 mensen wonen. De man die gisteren om het leven kwam door een bosbrand in de buurt van Marbella is een Duitser van 54. Gisteren werd gemeld dat het een Britse toerist van 78 was. De autoriteiten in het gebied hebben niet bekendgemaakt waardoor het lichaam verkeerd was geïdentificeerd. Over het lot van de doodgemelde Brit is ook niets bekendgemaakt. Het lichaam was gevonden in een leegstaand huis ten noorden van, Marbella. De bosbrand brak donderdag uit in de heuvels bij de badplaats aan de Costa del Sol. De rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim, stapte in het voetbal. Hij heeft aandelen gekocht in twee Mexicaanse voetbalclubs in de hoogste divisie. Pacucha en León. Pacucha is vaak landskampioen geweest en heeft ook internationale titels gewonnen. De club wordt getraind door Hugo Sanchez. Die wordt gezien als de grootste Mexicaanse voetballer aller tijden. Hij was in de jaren 80 topscorer bij Real Madrid. Carlos Slim is rijk geworden door zijn telecombedrijf. Hij nam kort geleden ook een belang in KPN. In de Eredivisie heeft Rode JC zijn eerste zegen van dit seizoen geboekt. In Kerkrade werd het 3-0 tegen Willem II. RKC speelde thuis met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo. Pek Zwolle verloor op eigen veld van NEC. De club uit Nijmegen won met 4-0. Op dit moment is nog een wedstrijd in de Eredivisie bezig. NAC Breda speelt thuis tegen FC Utrecht. Het weer vannacht vanuit het westen toenemende bewolking.